uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De klanten die sneltesten en mondkapjes bestelden bij de stichting Hulptroepen... hebben daar geen enkel financieel nadeel van ondervonden. Dat zegt Siewert van Liende tegen persbureau ANP. Hij reageert ermee op een artikel van Follow the Money. Dat meldde vanochtend dat Van Linde en zijn partners, behalve aan de overheid... ook geld verdienden aan de verkoop van mondkapjes aan sneltesten... aan zorginstellingen en aan bedrijven. Deze afnemers waren ervan overtuigd dat ze met de stichting Hulptroepen Alliantie en Zegingen... een organisatie zonder winstoogmerk. Het niet laten doorgaan van RTL Boulevard van vanavond is een bedreiging van de journalistiek. Veel meer nog dan de aanslag op Peter R. de Vries dat was. Dat stelt Persveilig, een initiatief van het genootschap van hoofdredacteuren, het OM, de politie en de NVJ. RTL besloot vandaag de uitzending te schrappen... na een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Mogelijk houdt hij verband met de aanslag op Peter R. de Vries... die dinsdag na zijn optreden in RTL Boulevard werd neergeschoten. In Oostgeest opent binnenkort een nieuw type vluchtelingenopvang... waar naast asielzoekers ook statushouders, arbeidsmigranten, starters en studenten gehuisvest kunnen worden. Het COA hoopt met deze nieuwe formule aantrekkelijker te maken voor gemeenten om mee te werken. Een klassieke AZC geven ze vaak geen toestemming voor vanwege een gebrek aan draagvlak bij bewoners. Veel mensen hebben vandaag hun testafspraak bij testen voor toegang afgezegd... na de persconferentie van gisteren. De testorganisatie hield rekening met 50.000 geplande testafspraken... maar er zijn er uiteindelijk maar 16.000 uitgevoerd. Gisteren werden er nog meer dan 100.000 testen gedaan omdat meerdaagse evenementen tot en met 13 augustus niet meer mogen... zijn er minder toegangsbewijzen nodig. En dan het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen laat de zon zich weer af en toe zien. Later op de dag komt plaatselijk een onweersbui voor. Het wordt morgen tussen de 20 en 24 graden.